Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De man uit Amsterdam. Hij was aan het filmen bij het PSV-stadion... waar een concert was van Guus Meeuwis. De man van 29 had geen kaartje en gedroeg zich verdacht. Dat in combinatie met dat hij een bekende was van de politie... was reden tot een grote politie-inzet. In het centrum en bij het stadion waren veel agenten op de been. Volgens de politie was er geen concrete dreiging in Eindhoven. Het concert van Meeuwis verliep rustig, bezoekers hebben er niks van gemerkt. De drie daders van de aanslag in Londen, die vorige week op de London Bridge inreden op voorbijgangers, waren van plan een vrachtwagen in te zetten, zegt de politie. Ze wilden die huren, maar dat lukte niet vanwege betalingsproblemen. De aanslagplegers gebruikten uiteindelijk een busje. Bij de aanslag vorige week zaterdag kwamen acht mensen om het leven. Volgens de Londense antiterreureenheid hadden de gevolgen veel groter kunnen zijn als de daders een truc hadden ingezet. En de politie heeft in het onderzoek naar de aanslag opnieuw een verdachte opgepakt. In totaal zitten nu zes mensen vast. De Noorse terrorist Anders Breivik heeft zijn naam veranderd. De man, die in 2011 meer dan 70 mensen vermoordde bij een dubbele aanslag... wil voortaan door het leven gaan als Fjotolf Hansen. Hij gebruikte die naam ook bij de voorbereidingen van de aanslagen... in het centrum van Oslo en later op het eiland Utøya. Waarom Breivik zijn naam heeft veranderd is onduidelijk. Zijn advocaat zegt dat hij het weet, maar die houdt verder zijn mond. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen. En Rotterdam werd het 5-0. In dezelfde groep won Zweden in de allerlaatste minuut met 2-1 van Frankrijk. Het weer helder en droog bij een graad of 11. Overdag zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het wordt tussen 19 en 24 graden.